Op het vliegveld van Eindhoven zijn vier drugsmokkelaars opgepakt. Drie vrouwen en een man. De vrouwen hadden bolletjes cocaïne in hun lichaam. De man zou de smokkel hebben georganiseerd. Een kind van twee is naar een pleeggezin gebracht. Tegen een Nederlander die wordt verdacht van kindermisbruik en het maken van kinderporno heeft het OM vijf jaar cel en tbs geëist. De man zou in de Verenigde Staten een meisje van zes hebben misbruikt met medewerking van haar moeder. De twee zouden ook samen kinderporno opnamen hebben gemaakt van het meisje. Artsen zonder grenzen trekt zich terug uit zes klinieken in het noorden van Jemen. Aanleiding is de luchtaanval begin deze week van de, op een van die klinieken. 19 mensen kwamen op het leven. Het was de vierde aanval op een gebouw van Artsen zonder grenzen in Jemen. Volgens de organisatie zit Saoedi-Arabië achter de aanvallen. Twitter heeft het afgelopen half jaar zo'n 235.000 accounts met extremisme verwijderd. Jarenlang konden extremisten op Twitter hun gang gaan, maar na kritiek kwam het bedrijf vorig jaar met strengere regels. En er werden extra mensen aangenomen om extremisme in de gaten te houden. AZ is zo goed als zeker van de groepsfase van de Europa League. In Servië wonnen de Alkmaarders de eerste wedstrijd in de play-offs van Vojvodina met 3-0. De return in Alkmaar is volgende week donderdag.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 be free. me. I'm the honest guy. When I say it, I mean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 it's time to face internet. www.zfmzandvoort.nl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 to me, I'm for trying to reach the things that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 Miss Jack.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 problem.